Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Turkse premier Davutoglu treedt af. Hij heeft dat bekendgemaakt op een persconferentie in Ankara. Zijn vertrek werd al verwacht. Davutoglu heeft al een tijdje oneenigheid met president Erdogan. Maar daarover zei de premier niets. Erdogan wil de grondwet wijzigen... waardoor hij ten koste van de premier meer macht krijgt. De regerende AK-partij houdt op 22 mei een extra bijeenkomst... om een opvolger te kiezen voor Davutoglu. In het centrum van Den Haag staat een deel van het spui blank door een gesprongen waterleiding. Het gaat om een groot gebied met huizen en winkels waar het water naar binnen loopt, zegt de brandweer. Die is bezig het water weg te pompen. Een deel van het spui is afgezet, waardoor de waterleiding is beschadigd... en hoe lang het spui nog afgezet blijft is nog niet bekend. Een van de kinderen die vorige week zwaar gewond raakte... bij het ongeluk met een spookrijder in Limburg is overleden. Het jongetje van drie bezweek gisteravond in het ziekenhuis. Een man van 87 reed vrijdag op de verkeerde weghelft van de A79 en botste bij klimmen frontaal op een vrouw van 39. Beide overleefden het ongeluk niet. De drie kinderen van de vrouw raakten gewond, van wie twee ernstig. De jongste is nu overleden. Premier Rutte heeft op het bevrijdingsfestival in Groningen het vrijheidsvuur ontstoken. Daarmee gaf hij het officiële startsein voor Bevrijdingsdag. Het vuur werd vannacht door estafettelopers vanuit Wageningen naar Groningen gebracht. Bevrijdingsdag wordt vanavond afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn daar ook bij. Het weer nog veel zon. Het is 17 tot lokaal 20 graden. Morgen en in het weekend opnieuw veel zon. En het wordt een stuk warmer. Het kan dan 23 tot 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1, Amersfoort Amsterdam, nog langzaam rijden tussen Hoevelaak en Eembrugge.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 Would you be my special girl? to you, girl. remember, if you love somebody, set them free. That's always with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam.